1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er in de maanden april, mei en juni van dit jaar... bijna 75 minder toeristische overnachtingen waren. De grootste daling was in Noord-Holland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... op basis van voorlopige cijfers. Volgens het CBS zijn de cijfers nooit eerder zo slecht geweest. In april kwam de toeristensector vrijwel compleet tot stilstand... met 95% minder gasten dan in april 2019. In mei en juni ging het ietsje beter. Vooral buitenlandse gasten, met name van buiten Europa, bleven weg. De toeristen die wel kwamen, kwamen vooral uit Duitsland, België en Nederland zelf. Bij een schietincident in Vlaardingen gisteravond is een meisje van zeven gewond geraakt. Ze wordt in het ziekenhuis behandeld. Een man van 47 is opgepakt. De relatie tussen de twee is niet bekendgemaakt. De politie zegt dat er mogelijk sprake is van een ongeluk. Ook in Nederland is iemand voor de tweede keer besmet met het coronavirus... zegt viroloog en kabinetsadviseur Marion Koopmans... in reactie op een bericht uit Hongkong. Daar bleek dat een man na genezing het virus nog een keer kreeg. In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een slecht immuunsysteem. Volgens Koopmans is het niet verrassend dat er patiënten opduiken... die twee keer besmet zijn geraakt, omdat dat vaker voorkomt bij luchtweginfecties. Ook in België werd er een herbesmetting vastgesteld bij een vrouw in Leuven. De Amerikaanse president Trump is officieel door de Republikeinen genomineerd als hun kandidaat voor de verkiezingen in november. De 336 afgevaardigden op de partijconventie in North Carolina hebben hem zoals verwacht aangewezen. Donderdag aanvaardt Trump de nominatie officieel, maar hij zei al dat hij zijn concurrent Biden alleen kan laten winnen als de democraten de verkiezingen vervalsen. Het weer, het is wisselend bewolkt en op een enkele bui na droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag gaat de bewolking snel toenemen. En dan gaat het ook af en toe regenen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. waait dan ook stevig en het wordt 17 tot 20 graden.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 I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air There ain't no silence here So come get your everything 106.9 FM en kabel 104.5. radio op pole position. ZFM. Thank Trompet.